Ook wordt ze een van de zes vicevoorzitters. De 68-jarige Kroes begint aan een tweede termijn in Europa. De afgelopen jaren was ze commissaris voor mededinging. Als het Europees Parlement akkoord gaat met de voordracht van commissievoorzitter Barroso... kan de nieuwe ploeg op 1 januari van start. Het aantal mensen dat in Nederland besmet is met de Mexicaanse griep neemt flink af. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Afgelopen week zijn 289 patiënten opgenomen in het ziekenhuis... en dat zijn er 70 minder dan de week ervoor. Er zijn acht mensen overleden aan de Mexicaanse griep. Die waren allemaal al ziek. ABN AMRO heeft kunstwerken uit het huis van Dirk Scheringa in beslag genomen. De werken behoren bij de collectie Scheringa, waarvan een groot deel in zijn eigen museum voor realisme was ondergebracht. Eerder liet de bank dat museum al leeghalen. Volgens de bank is de waarde groter nu de collectie bijna compleet is. Gemeenten, provincies en het Rijk gaan beter samenwerken om problemen in de krimpregio's op te lossen. 40% van de gemeente krijgt de komende 30 jaar minder inwoners. Gemeenten proberen die krimp te bestrijden door flink bij te bouwen... maar daardoor worden de problemen met leegstand en verpaupering alleen maar erger. Staatssecretaris Bijleveld roept gemeenten op om te stoppen met onbeteugeld bijbouwen. Voor de regio's die nu al krimpen heeft ze 21 miljoen euro beschikbaar gesteld. De gemeentelijke heffingen stijgen volgend jaar het sterkst in de gemeente Moerdijk. De inwoners daar betalen volgend jaar 12% meer aan gemeentelijke belastingen. In Rijswijk dalen de gemeentelijke lasten met 5%. blijkt uit cijfers van de vereniging Eigen Huis. De gemeentelijke heffingen gaan volgend jaar in Nederland gemiddeld 2% omhoog.